Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De brandweer in het zuiden van Frankrijk heeft de grote natuurbranden daar onder controle. Ze zijn al drie dagen aan het blussen. Dat betekent niet dat mensen al terug kunnen naar huis, vertelt verslaggever Noortje Deutenkom. Gisteravond een uurtje of acht kwam dus dat nieuws binnen van de autoriteiten... Eh, met een berichtje via X dat die brand onder controle was. Maar daar zeiden ze ook meteen bij dat het gevaar dan niet geweken is... en dat iedereen uiterst waakzaam moet blijven. Eh, ze zijn natuurlijk nog steeds hier ook volop bezig met blussen. Intussen is er 170 vierkante kilometer aan struiken, bomen en weilanden verwoest. De brand is de grootste in tientallen jaren in Frankrijk. Eén vrouw die haar huis niet wilde verlaten kwam om het leven. 13 mensen raakten gewond. Israël gaat weer een stap verder in Gaza. De regering van premier Netanyahu heeft vannacht na lang vergaderen besloten dat Gaza-stad moet worden bezet. Een groot deel van Gaza is al in handen van Israël. Gaza-stad is een van de weinige gebieden waar Gazanen nog niet waren verdreven. Er wonen nu nog honderdduizenden mensen. Israël wil die wegjagen naar het zuiden. Bijna 24 jaar na de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten... zijn er nog drie slachtoffers geïdentificeerd. Volgens Amerikaanse media waren er kleine stukjes van hun lichamen gevonden... en is na familie-DNA-onderzoek duidelijk geworden wie het zijn. Het gaat om een man uit New York, een vrouw uit Californië. Van een derde vrouw worden de gegevens op verzoek van de familie niet gedeeld. En voetballiefhebbers kunnen eindelijk weer de tv aanzetten voor een potje in de eredivisie. Het nieuwe seizoen wordt vanavond afgetrapt door Go Ahead Eagles en Fortuna Sittard. Bij die laatste club hebben ze een echte superster binnengehengeld. Spits Justin Hubner. Die ken je waarschijnlijk niet, maar bij zijn vorige club in Indonesië was hij een grote meneer. Ja, dat kan je eigenlijk niet voorstellen hoe, hoe dat, ja, hoe het daar gaat. Uh, daar kan je gewoon niet normaal op straat lopen. Ik zei in een andere interview van... Eh, mensen komen gewoon naar je toe gerend. Eh, mensen die huilend naar je toe komen, dat ze een foto met je willen. Mensen die je gewoon vastpakken, die je niet meer los willen laten. Eh, eigenlijk moet je het gewoon een keer meemaken... Dan, dan zie je alles wat er gebeurt. en dan weet je gewoon niet wat je meemaakt. De wedstrijd tussen Go Ahead en Fortuna... met misschien ook superster Justin... begint vanavond om 8 uur. En het weer nog. Vanochtend op sommige plekken nog een spatje regen... maar het is vandaag vooral droog en behoorlijk zonnig.